Ik was nog jong van jaren, ik was nog maar een kind. Mijn hart was onervaren, het had nog nooit bemind. Toen kwam jij dat ik nog steeds van je hou. Vergeef ik wat je deed, omdat ik nog steeds van je hou. Verzwijg ik al mijn leed, omdat ik nog steeds van je hou. Wens ik je veel geluk, mijn hart klopt slechts voor jou, omdat ik nog steeds van je hou. Slechts voor jou, slechts voor jou, slechts voor jou, voor jou. Omdat ik nog steeds van je hou. Slechts voor jou, slecht voor jou, slechts voor jou, voor jou. Omdat ik nog steeds van je hou. Ik kan je niet vergeten en denk nog steeds aan jou. Je mag het heus wel weten dat ik nog van Als jij bij nog steeds van je hou, wens ik je veel geluk. Mijn hart klopt slechts voor jou, omdat ik nog steeds van je hou. Slechts voor jou, slechts voor jou, slechts voor jou, omdat ik nog steeds van je hou. Slechts voor jou, slechts voor jou, slechts voor jou, slechts voor jou, omdat ik nog steeds van je hou.